Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte beweert dat er echt niks geks is gebeurd in de ministerraad... toen daar werd gesproken over de toeslagenaffaire. RTL Nieuws kwam gisteren met een heel ander verhaal. De ministers hielden informatie over de affaire achter, zegt RTL... en liepen te klagen over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt. Niks van waar, zegt Rutte. Er is eh, bij het opstellen van dat eh, eh, feitenrelaas in het kabinet niets vreemds gebeurd of onoorbaars. Partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van hem. Bij een steekpartij in een AZC in Echt in Limburg zijn zeven gewonden gevallen. Twee zijn er slecht aan toe. Het gebeurde bij een ruzie. Een bewoner van 24 is opgepakt. Als je een studieschuld hebt, dan moet je bank dat weten, vindt de AFM, de club die banken controleert. Je studieschuld zou dan bij het BKR geregistreerd moeten worden, zodat banken hem kunnen zien. Nu is het zo dat sommige jonge mensen die een huis willen kopen... niet tegen de bank zeggen dat ze zo'n studieschuld hebben... want dan kunnen ze een hogere hypotheek krijgen. De AFM vindt dat gevaarlijk... want dan kunnen mensen later in de problemen komen... als ze de maandlasten niet meer kunnen betalen. Op de vaccinatielocatie in de Utrechtse jaarbeurshallen... kun je sinds gisteren ook s'avonds terecht voor een prik. Het is een proef, voor als er straks genoeg vaccins zijn. Om te onderzoeken of er ook animo is om je in de avonduren te laten vaccineren. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging langs. Ik ben een nachtmens, dus dat zegt genoeg, hè? Ik was dolgelukkig dat ik eindelijk aan de beurt was. Maakt niet uit hoe laat. Nee hoor, al was het... Jullie gaan tot elf uur door, geloof ik, hè? Ja, half twaalf. Half twaalf. Zelfs dan was ik gekomen. Hallo, goedenavond. Ja, Super. we hadden 200 afspraken waren er mogelijk. En die zijn allemaal volgepland. En ook voor de komende dagen zijn ze steeds allemaal volgepland. Echt om te kijken hoe leren we hiervan. Dus onze medewerkers, en ik heb net weer rondje gedaan langs de collega's. Die roepen ook, komt maar meer vaccin. Ik zou het liefst gewoon ook de hele nacht door willen werken. Om echt gewoon onszelf uit deze crisis te vaccineren. En de wereld weer te openen. Dus wij willen het zelf ook echt heel graag. Heeft u hem? Ja, ik heb hem. <laughs> Het weer, af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het wordt een graad of 12.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 omdat dat bedrijf beloofde leveringen van vaccins niet nakomt. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico. Mensen met schulden die met de deurwaarder te maken krijgen... zijn de dupe van de nieuwe deurwaarderswet... waarschuwen schuldhulpverleners. Hun woonlasten worden vaak te laag ingeschat... waardoor er te veel geld in beslag wordt genomen... en ze te weinig overhouden om van te leven. Bij de steekpartij in het asielzoekerscentrum van Echt in Limburg zijn gisteravond zeven gewonden gevallen. Twee zijn er slecht aan toe. Een bewoner van 24 is opgepakt.